Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat ietsje beter met het meisje van 10 uit Vlaardingen... dat zou zijn mishandeld door haar pleegouders. Ze is niet meer in levensgevaar, maar haar toestand is wel nog steeds zorgelijk. Dat zegt de stichting die verantwoordelijk is voor de zorg voor het meisje. De pleegouders zijn opgepakt, onder meer voor poging tot doodslag op het meisje. Buurtbewoners en de school van haar zouden meerdere keren aan de bel hebben getrokken over het gezin... Volgens het AD vertelde het meisje zelf aan een supermarktmedewerker dat ze thuis werd geslagen en dat ze niet meer kon lopen. Ook de komende tijd heeft ze waarschijnlijk intensieve medische zorg nodig, zegt haar jeugdbeschermingsorganisatie. Bij een pizzeria in het centrum van Tiel is een pinautomaat opgeblazen. Er kwam veel rook vrij. Of de daders geld hebben gestolen is niet bekend. Ze zijn gevlucht op een scooter. Brokstukken van de pinautomaat liggen op straat. En ook de in de pizzeria is veel schade. Activisten van Greenpeace hebben een boorplatform bij Schiermonnikoog bezet. Ze protesteren daarmee tegen de aangekondigde gaswinning in zee, zegt deze actievoerder. We zijn dus met 21 eh, eh, eh, actievoerders in vier rubberboten Noordzee opgevaren we zijn in ieder geval op het platform. En wat ons betreft blijven we daar zo lang mogelijk. En willen we eh, de verdere stappen om tot gasboring te komen daar eh, voorkomen. Want dat kan gewoon echt niet meer. Je moet geen nieuwe fossiele infrastructuur meer gaan starten. Vorige week werd bekend dat het bedrijf in naar gas mocht gaan boren. Honderden Nederlandse boeren zijn onderweg naar Brussel. Ze zijn boos over het landbouwbeleid en willen er nog een keertje aandacht voor... voordat we naar de stembus gaan voor de Europese verkiezingen. Niet alleen Nederlandse boeren zijn onderweg naar Brussel op de trekker. Ook uit andere Europese landen zijn ze onderweg, weet deze boer. Italianen zijn al een dag of vijf aan het rijden met de trekker. Eh, uit Frankrijk eh, komen er deze kant op. Uh, Polen komen heel veel bussen. En ook ja, een grote delegatie uit Polen komt die kant op. Dus het is echt Europees dat de boeren zich zorgen maken. En ze moeten opschieten, want vanaf 12 uur begint de demonstratie in Brussel. Het weer nog veel grijs en in het noorden een beetje regen of motregen. Eind van de middag en vanavond trekken er op andere plekken ook buien over.